Zes uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Mugabe ontmoet. De twee waren volgens het Franse persbureau AFP... bij een politieke bijeenkomst van Mugabe. Die werd gehouden in aanloop naar een benefietwedstrijd... van oud-spelers later dit jaar. Een foto van de president met Kluivert en Davids... is verschenen in media in Zimbabwe. De 93-jarige Mugabe is sinds 1980 aan de macht. In die periode is de armoede in Zimbabwe flink toegenomen. Oppositie wordt in het land niet of nauwelijks geduld. In Rome zijn 18 toeristen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten tegen een laag spoorwegviaduct reed. Drie inzittenden, onder wie een jongen van tien, zijn er ernstig aan toe. De bus bracht Franse en Duitse vakantiegangers naar hun camping. De chauffeur van 70 kwam vast te zitten in het ingedeukte voorste deel van de bus, maar hij raakte niet gewond. Het Iraanse parlement is met grote meerderheid akkoord gegaan met een voorstel het budget voor het raketprogramma van het land flink te verhogen. Als geestelijk leider Gamenei ook akkoord gaat, wordt er omgerekend bijna een half miljard euro extra vrijgemaakt. Het voorstel is waarschijnlijk een reactie op nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran. Een sneltrein op weg naar de Slovaakse hoofdstad Bratislava heeft zijn locomotief verloren. De wagons en de locomotief bleven nog een tijdje een eindje los van elkaar rijden, maar kwamen uiteindelijk door een automatisch remsysteem tot stilstand. Reizigers moesten daarna ruim twee uur wachten op een vervangende trein. De locomotief kwam waarschijnlijk los van de wagons door metaalmoeheid. Tesla heeft 1,8 miljard dollar aan leningen opgehaald bij investeerders. De fabrikant van elektrische auto's wil dat geld vooral gebruiken om de productie op te voeren van het nieuwe relatief betaalbare model 3. Tesla-topman Elon Musk had op 300 miljoen euro minder gerekend. Tesla gaat het geld vooral gebruiken voor de bouw van fabrieken. Het weer, het is tamelijk zonnig. Geleden in het zuiden valt hier en daar een bui. Vanavond en vannacht is het overal droog en is het licht bewolkt.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la gitana, veo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré.